voor spoedige start. Dit is Ewout Jong met het NOS-journaal. Duizenden mensen gewacht op bussen die hen zouden evacueren, maar ze kwamen niet. Op de plek waar de bussen zouden staan zijn schoten gehoord. Donderdag werden duizenden inwoners van Oost-Aleppo naar de rebellenprovincie Idlib gebracht, dankzij een staakt het vuren. Maar vrijdagochtend kwam de evacuatie weer stil te liggen na ruzie over schendingen van het bestand. De afgelopen ochtend werd er een nieuw akkoord gesloten, maar tot nu toe zou niemand de Oost-Aleppo nog hebben kunnen verlaten. De Amerikaan die vorig jaar zomer in de staat South Carolina negen zwarte kerkgangers doodschoot, zal zich niet beroepen op ontoerekeningsvatbaarheid om de doodstraf te ontlopen. Dat schrijft Dylan Roof aan de federale rechtbank. De 22-jarige Roof zei meteen na de schietpartij dat hij een hekel heeft aan zwarte mensen en dat hij een rassenoorlog wilde ontketenen. Deze week bepaalde een federale jury dat hij schuldig is aan 33 aanklachten. Over twee weken begint het tweede deel van het proces waarin de strafmaat wordt bepaald. De aanklager heeft al aangekondigd dat hij de doodstraf zal eisen. De nieuw gekozen president van Gambia, Adama Barrow, krijgt de steun van de buurlanden. Barrow won twee weken geleden de verkiezingen waarmee een eind kwam aan het bewind van dictator Jammeh, die 22 jaar aan de macht was. Hij legde zich eerst bij de uitslag neer, maar tekende later protest aan omdat er gefraudeerd zou zijn. Hij stuurde ook troepen naar het gebouw van de kiescommissie. Het Verbond van West-Afrikaanse landen zegt nu dat Jammeh de macht moet overdragen aan Barrow. Als hij dat niet doet, kunnen er sancties volgen. Het weer bewolkt met plaatselijk wat lichte motregen en minima rond 4 graden.